Kasper Meijer met het NOS-journaal. Advocaten die een cliënt in de extra beveiligde inrichting in Vught willen bezoeken... moeten dat sinds vorige week doen zonder laptop of andere gegevensdragers. De beslissing is genomen vanwege de veiligheid... schrijft de directie van de gevangenis in een brief die het AD heeft ingezien. De maatregel lijkt voort te komen uit de arrestatie van advocaat Youssef T... die zijn neef Ridouan Taghi bezocht in de EBI... en ervan wordt verdacht dat hij berichten van Taghi naar de buitenwereld heeft doorgestuurd. Een Nederlandse wandelaar is zaterdagmiddag in Duitsland om het leven gekomen. De man van 69 stortte tijdens een bergwandeling zo'n 40 meter naar beneden. Waardoor dat gebeurde is nog niet duidelijk. De vrouw van het slachtoffer belde meteen de hulpdiensten, maar die reden afhankelijk verkeerd. Volgens lokale media vanwege verwarring over de plek van de val. Toen de hulpdiensten bij de man aankwamen konden ze niks meer voor hem doen. Acteur Alec Baldwin heeft een ontmoeting gehad met de echtgenoot... en zoon van de cameravrouw die hij donderdag per ongeluk doodschoot. Op foto's is te zien dat ze samen een wandeling maken... en dat Baldwin de twee geëmotioneerd omhelst. Waar de drie het over hebben gehad is niet bekendgemaakt. Cameravrouw Helena Hutchins overleed nadat ze dodelijk werd geraakt... toen Baldwin een wapen afvuurde waarvan hij dacht dat het ongeladen was. Bij controles heeft de politie twee voertuigen aangehouden met in totaal ruim 700 kilo zwaar vuurwerk. De politie hield gerichte controles in het oosten van het land om de import van illegaal vuurwerk te voorkomen. De inzittenden van de auto zijn aangehouden. Een man van 31 en een vrouw van 22 hadden 500 kilo bij zich. En een man van 22 en van 25 vervoerden samen 235 kilo. Het weer. Vannacht neemt de bewolking toe. In het oosten is het zo'n 3 graden, in het westen 7. Komende dag overwegend bewolkt. Dan trekt regen over van west naar oost.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 Je lippen zeggen niet hetzelfde als je ogen. Je wil naar boven, yeah. Doe nou niet alsof we niet weten dat deze ruzie eindigt in bed. Ik verlies mezelf in leven, maar ik niet wanneer je me zegt. Je maakt me compleet en helemaal gek, je raakt me nog steeds. así. Yo solo tengo Je weet hoe lekker ik je vind wanneer je boos bent. Ik gooi wat olie op je vuur en ik loop weg. Ik pak twee glazen en een fles, ik zie je boven. Laten we proosten, Doe nou niet alsof we niet weten dat deze ruzie eindigt in bed. Ik verlies mezelf in leven, maar ik ga niet wanneer je me zegt. Je maakt me compleet en helemaal gek. Je raakt me nog steeds en kust in mijn te gusta a ti así. Yo solo tengo ojos para ti y tus ojitos son para mí.